2 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een nieuw kabinet moet niet te veel geld uitgeven. Dat zegt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... bij de presentatie van zijn jaarverslag. Volgens hem moet een nieuwe regering inzetten op een begrotingsoverschot van 1 om de financiële positie van de overheid op de lange termijn stevig te maken. Bij een recessie heb je al snel een tekort van 3 tot 4 procent. Dus moet je een overschot hebben in goede tijden, zei Knot. Vakbonden FNV en CNV zijn absoluut niet van plan mee te werken aan een versoepeling van het ontslagrecht. Eerder vandaag zeiden werkgevers in de industrie dat ze voor Pasen een akkoord willen over de arbeidsmarkt. Het moet vooral makkelijker worden om mensen te ontslaan en zieke werknemers moeten minder lang doorbetaald worden. De bonden zeggen compleet verrast te zijn en noemen het een frontale aanval. Een jaar geleden hebben de partijen nog afspraken gemaakt over het ontslagrecht kabinet maakt nog eens 6 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Somalië en Zuid-Soedan. Dat zei minister Ploemen zojuist in de Tweede Kamer. Het extra geld van het kabinet gaat naar het Internationale Rode Kruis. De inzamelingsactie van Giro 555 gisteren bracht ruim 30 miljoen op voor Afrika en Jemen. Oud-voorzitter van FC Utrecht, Theo Albers, is overleden. Albers werd in 1984 voorzitter, en behoede de club voor een financiële ondergang. Hij verliet FC Utrecht in 1993, maar keerde tien jaar later terug toen de club moest worden gesaneerd. Onder Albers won FC Utrecht zijn eerste van drie KNVB-bekers. En ook was Albers penningmeester bij de KNVB. Theo Albers was 79 jaar. Het weer nog, het is officieel de eerste warme dag van het jaar. In de beeld werd het om even voor half twee 20 graden Celsius. Alleen op de Wadden is het iets minder warm. Morgen ook regelmatig zon, plaatselijk kan het dan 23 graden worden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui. In het weekend is het wisselvalliger en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A15 bij Papendrecht weer vrij. De file daar is zelfs al bijna weg. Maar een nieuw ongeluk nu op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein.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 Op deze 30 maart 2017. De uitzending duurt van 2 tot 6. En de eerste 2 uur tot 4 uur dus zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaargang, aflevering 63. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. Het internet kun je ook inschakelen. Tik je even in zfm-live. En eh, we hebben ook nog de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met eh, Eric Clapton, want hij is jarig 72 vandaag. En daarna de Searchers. Veel plezier. sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for sugar for my honey. I'll never ever. was 1964, The Searchers met Sweets for My Sweet. De eerste van een hele serie. Oh, hadden we niet afgesproken, rustig aan. Eh, de, de eerste van een hele serie hits die ze hadden in de jaren 60. En we begonnen de uitzending met Blues Before Sunrise van Eric Clapton... van het album The Cradle, From the Cradle uit 1994. En waarom? Omdat hij vandaag zijn 72e verjaardag viert. Jawel, van harte gefeliciteerd. En zoals eh, de Bellamy Brothers dus zeggen... Let Your Love Flow. Just like 1976, de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. De eh, Who, die hebben twee rock opera's gemaakt. De tweede was Quadrophenia. Dat was commercieel gezien niet zo'n succes. Maar de eerste, Tommy, dat was het wel dus. Een opera, Tommy uit 69. En daarvan draaien wij Tommy, Can You Hear Me? me, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy. Tommy Can You Hear Me? Van de rock opera Tommy van de Who uit 1969. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En deze week maar drie nieuwe binnenkomers in die top 40 van 30 maart 1967. De eerste nieuwe binnenkomer op nummer 40. De Dubliners en Seven Drunken Nights. As I went home on a Monday night, as drunk as drunk could be, I saw her outside the door.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 I saw a head inside the bed where my old head should be. Well, I called to me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that head with you in the bed where my old head should be? Dilly, you're drunk, you're drunk, you silly old fool. Dilly cannot see that's a baby boy that my mother sent to me. Well, it's many a day I traveled a baby boy with his whiskers on I never saw before. <laughs> Ja, ja, de Dubliners, nieuw op 40 met uh, Seven Drunken Nights. En Ruud die kwam net even melden dat dit de uh, gekuiste versie is. Er is er ook nog eentje met eh, de zaterdag en de zondag erbij. Maar daar gaan we het maar verder niet over hebben. Nee, dat wordt heel smerig. <laughs> en dat is nog netjes uitgedrukt. Oké, dat was nummer 40. Dan gaan we naar nummer 36. Dat zijn de Turtles en Happy Together.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 En dat is nummer 33. Dan denk je van, nou, dat zal niet veel zijn. Maar dat werd toch een top 10 hit. En eh, dat zijn de, de, de Four Tops met Bernadette, nieuw op 33. En die draaien we natuurlijk speciaal voor mijn lieve vriendin Jannie Wassenaar. De klapper van de week. week, week, week. Nou, kom nou. Instant Karma uit 1970. John Lennon. En het eh, werd geproduceerd door Phil Spector. We All Shine On. Ik kan me nog herinneren dat ik die woorden in 2015 ook heb uitgesproken. Oké, we gaan door naar de tip van Willem. En of het nou heeft gelegen aan de documentaire over Iggy Pop en de Stooges... of aan het mooie weer, ik weet het niet... maar op een gegeven moment kwam Willem aan Iggy Pop en Lust for Life... Een compositie van Iggy en David Bowie uit 1977. En meer willen we er ook niet van vertellen. We willen alleen maar luisteren. van Willem meteen een nummer van de Everly Brothers. Dat vind ik helemaal niet erg. Bird Dog was dit. En dat kwam uit 1958. Geschreven door Woodrow Bryant. En de B-kant, jawel, dat was Devoted to You. En die gaan we vast ook nog wel een keer draaien. Maar eerst even een nummer uit 1984 van de Cars. Hier is Drive. could do was The Hawks, de begeleidingsgroep van Ronnie Hawkins... met Who Do You Love, maar nu de band met Up On Cripple Creek. En daarvoor natuurlijk hoorden we uh, eh, The Cars met Drive. We gaan naar een eh, album van de Talking Heads uit 1983, Speaking in Tongues... En dat is een nummer geschreven door eh, David Byrne. En dat gaan we nu beluisteren, als ik hem tenminste even kan vinden. Ja, daar is hij. Niks geen run-of-the-mill liefdesliedjes van de Talking Heads. Lekker hun eigen stijl. En dat was dit ook Slippery People van de LP Speaking in Tongues. Een andere LP uit 1973 was Band on the Run. En daarvan komt dit. Vanderbilt van Band on the Run... was dit een, een, persoonlijke favoriet van mij. Take Me in Your Arms and Love Me van Gladys Knight and The Pips. We gaan eruit met het eh, nummertje van uh, eh, Freddy Bell en de Bellboys. Dit eerste uur is dus aan het einde gekomen. En dat doen we met uh, Giddy Up Ding Dong uit 1958. One, two... sight. The name of the horse was a ding dong. While I was riding, I was singing a song. I said, Giddy up, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, giddy up. We rode and we rode the whole night through.